steeds Rachid Finch met het NOS-journaal. CDA en christelijke vereniging Martijn te verbieden. Een kamermeerderheid wil al langer van de vereniging af. In de initiatiefwet komt onder meer te staan dat verenigingen kunnen worden verboden als leidinggevenden zijn veroordeeld. Voor een maand werd de voorzitter van Martijn veroordeeld tot een celstraf. CDA en ChristenUnie vinden dat minister Opstelte te weinig actie onderneemt tegen Martijn. Deze week bepaalde het Hof in Leeuwarden dat het Openbaar Ministerie de vereniging niet hoeft te vervolgen. En het OM zei eerder dat Martijn niet verboden kan worden. CDA en ChristenUnie willen daar nu dus veranderingen brengen door de wet aan te passen. Het kabinet zal eventuele extra bezuinigingen niet ten koste laten gaan van ontwikkelingshulp. Staatssecretaris Knapen bevestigt dat Nederland deze kabinetsperiode hoe dan ook vasthoudt aan het percentage van 0,7% van het bruto nationaal product. D66 en GroenLinks hadden knapen om duidelijkheid gevraagd. Vorige week riep gedoogpartner PVV het kabinet op eventuele extra bezuinigingen uit de begroting voor ontwikkelingshulp te halen. Of die extra bezuinigingen nodig zijn is nog onduidelijk. De vijf benzinestations die sinds vanochtend weer alcohol verkochten zijn daar alweer mee gestopt. Een van de tankstationhouders heeft een boete gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. En daar was het de bedrijven om te doen. Ze willen met de verkoop van alcohol een proefproces uitlokken door de boete niet te betalen. De verkoop is al 11 jaar verboden, maar de pomphouders vinden dat niet eerlijk. Omdat wegrestaurants wel bier en wijn mogen verkopen. Nu de eerste boete binnen is, is de drank weer uit de schappen gehaald. Op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis met het openbaar vervoer. Dat heeft de Amfacabo na overleg met andere bonden bekendgemaakt. De bonden voeren al maanden actie. Ze zijn tegen bezuinigingsplannen van minister Schultz van Verkeer. Dan het weer afwisselend zon en wolkenvelden. Morgenochtend in het westen wat regen. En smiddags vooral in het oosten. Het wordt een graad of 9 morgen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Bussen met Knoop het Nessen 5 kilometer. A4 naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk ook 5.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 Because you gon' like how it feels Cause I like how it feels yeah. Uh-huh. Sorry, sorry, sorry, sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies I was the editor And the author, I forged my signature And I apologize for what I did to you Cause what you did to me I did to you No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie Cause no, no, no, no, baby, no, no, no, no, you gotta try What you gonna do when it all comes out? see you with around. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. She said I'm leaving, she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain, but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had, I had, I had, I had lie, and now our emotions are drained. Tell a lie, tell a lie, and a little lie, lie. Now your emotions are drained. lying to my girl Even though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it Lying, lying, lying, and then I lie Till there's no turning back I don't know why I lie and I lie Till I don't know who I am Let me tell myself No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie Don't lie, no, no, no, baby, no it all come down and see you all around. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, no, no, no, baby, no, no, no, no. Stop, stop, stop, stop, stop, lying. Here's what we got. Here's what we need.